wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Het Holtkamp met het NOS-journaal. De Britse premier May en Brexit-minister Davis hebben vanochtend vroeg een gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker. Het gesprek staat rond deze tijd gepland. Het lijkt erop dat het Verenigd Koninkrijk, de EU en Ierland het eens zijn geworden over de voorwaarden voor de volgende fase van de Brexit-besprekingen. In Brussel is vannacht vooral gesproken over de grens met Ierland. De schade voor de transportsector door files is vorig jaar opgelopen tot ruim 1 miljard euro. Dat is een nieuw record. De meeste economische schade levert de A4 op van Amsterdam naar Den Haag, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. De regering heeft ruim 2 miljard euro gereserveerd voor meer asfalt, maar ook voor het openbaar vervoer en waterwegen. TLN vindt dat niet genoeg. Burgemeester De Pla van Breda is boos over het nieuws dat WODC-rapporten door de politiek zijn beïnvloed. De Pla is voorstander van legale wietteelt en noemde het in Nieuwsuur onvoorstelbaar dat de discussie in feite vier jaar lang is vertraagd. Woensdag bleek dat WODC-rapporten over het coffeeshopbeleid na druk van hoge ambtenaren van justitie zijn aangepast. Daarmee is de onafhankelijkheid van het instituut in het geding. De natuurbranden in het zuiden van Californië hebben zeker 439 woningen en gebouwen verwoest ten noordwesten van Los Angeles. Het vuur wordt aangewakkerd door de droge en harde wind en groeide daar vannacht tot zo'n 46.000 hectare. Vier dagen geleden begonnen de branden in de Californische natuurgebieden, maar de stedelijke gebieden worden nu ook bedreigd. Het weer. Vandaag af en toe zon, maar de kans op buien neemt verder toe.